Hi, de heer DJ, speel dat liedje voor me. Speel voor mij vandaag en voor morgen. Hi, de heer DJ, speel dat liedje voor me. Neem mijn gedachten weg, ik heb het niet nodig. Vanavond is mijn geliefde aan mijn zijde. Ik heb geen plaats om te verbergen, maar toch wil ik haar. Hi, de heer DJ, licht de hemel voor me. Help me om blij te zijn, laat mij wandelen op de zee, totdat ik haar. Hi, de heer DJ, Open je armen, ik zal je verstoppen in je charmes, maar je ziet me niet dus. Neem me als een toerist door van de tijd naar de hoeken van mijn geest. Laat mij zin hoe te vinden uw ware betekenis. Heide Heer DJ en spreek je spreuk, maak mij wijs en goed. Zal u niet gewoon vertellen over mij tot wie ik nu ben. Vervolgens uit de boeien van elke saaie dag. Neem me weg, leer mij goed te spelen als ik je zie. de Heer DJ u bent mijn enige vriend, mijn vriend tot het einde. Mijn vriend aan het einde laat me nooit alleen. Hi, de heer DJ, speel dat liedje voor me. Speel voor mij vandaag en voor morgen. Hi, de heer DJ, speel dat liedje voor me. Neem mijn gedachten weg, ik heb het niet nodig. Vanavond is mijn geliefde aan mijn zijde. Ik heb geen plaats om te verbergen, maar toch wil ik haar. Hi, de heer DJ, licht de hemel voor me. Help me om vrij te zijn, laat mij wandelen op de zee, totdat ik ga. Hi, de heer DJ. Open je armen, ik zal je verstoppen in je charmes, maar je ziet me niet dus. Neem me als een toerist door van de tijd naar de hoeken van mijn geest. Laat mij zien hoe te vinden uw ware betekenis. Heide hier DJ, en spreek in maak mij wijs en goed. Ik zal u niet gewoon vertellen over mij tot wie ik nu ben. Vervolgens uit de boeien van elke saaie dag. Neem me weg, leer mij hoe te spelen als ik je zie. Heide heer DJ u bent mijn enige vriend, mijn vriend tot het einde. mijn vriend aan het einde laat mij nooit alleen.